Marion Koekoek met het NOS Journaal. De verliezen geopend. De Japanse Nikkei-index opende bijna 3,5% lager. Wereldwijd vrezen beleggers voor een nieuwe recessie. Gisteren sloten de beurzen in Europa en de VS daardoor ook flink in de min. Op Wall Street verloor de Dow Jones-index ruim 4%, de grootste daling in bijna drie jaar. In Nederland sloot de AEX ruim 3% lager. De zorgen onder beleggers leiden ook tot een daling van de olieprijs. Die staat nu op het laagste niveau in zes maanden. De Europese Commissie begint een onderzoek naar de voorgenomen fusie van de beursbedrijven Deutsche Börse en NYSE Euronext. Volgens de commissie zijn er op verschillende terreinen mogelijke obstakels. Zo zou het nieuwe fusiebedrijf een te machtige positie krijgen op het gebied van derivatenhandel. Het onderzoek van Brussel naar de fusie moet eind dit jaar klaar zijn. In een stadje in het noorden van Mexico hebben alle 26 agenten hun ontslag ingediend. Ze zijn bang voor gewelddadige drugsbendes die eergisteren drie collega-agenten hebben gedood. Alleen al in juli werden de politiebureaus in het stadje drie keer aangevallen door bendes. De burgemeester heeft om hulp uit andere steden gevraagd. Het stadje Ascension met 11.000 inwoners ligt niet ver van Ciudad Juarez, een van de steden met het meeste drugsgerelateerde geweld van Mexico. Tijdens het bezoek van president Obama aan Chicago hebben twee F-16's een klein vliegtuigje onderschept. Het luchtruim was vanwege het bezoek tijdelijk gesloten. Toen er toch een vliegtuigje opdook, werden er gevechtsvliegtuigen op afgestuurd. Het toestel keerde direct om toen de F-16's naderden. De piloten, een vrouw van 75 jaar, had geen idee dat ze een verboden zone was ingevlogen. Er zat geen radio in haar oude vliegtuig. Volgens de politie in Chicago was ze niet geschrokken, maar wel heel verbaasd. Het weer vannacht af en toe wat regen en 16 graden.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 Music is my life, cause my life is Cause my life is music, the beat of the drum in your heart. Let's dance, mean it, can't you feel it, don't you know? Let's dance, it, better believe it, here we go.